Zes uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet moet nu ingrijpen om een tekort aan zorgpersoneel in de toekomst te voorkomen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Volgens de SER moeten nieuwe mensen worden aangetrokken... door een beroep in de zorg aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door de administratie te verminderen... zodat zorgverleners meer tijd hebben voor hun daadwerkelijke beroep. In Eindhoven heeft een agent een man neergeschoten die met een groot mes zwaaide. De man luisterde niet naar agenten, ook niet naar waarschuwingsschoten. Een agent voelde zich toen zo bedreigd dat hij de man in zijn benen schoot. Over de identiteit van de man en zijn motief is niets bekendgemaakt. Hij ligt in het ziekenhuis. Door haperende apparatuur in een laboratorium klopt een deel van de positieve corona-uitslagen in Dordrecht niet. Dat meldt de Telegraaf. De GGD Zuid-Holland-Zuid zegt dat zo'n 15 mensen daardoor onterecht hoorden dat ze corona hadden. Na een dag kregen ze te horen dat er een fout was gemaakt en mochten ze weer uit quarantaine. Een aantal bedrijven wil niet meer adverteren rond de uitzendingen van Veronica Insight. Ook willen onder meer Gamma en KPN in gesprek met de zender. Aanleiding is onder meer de uitspraak van Johan Derksen dat het wel meevalt met het racisme in Nederland. Talpa stelt dat alle uitspraken binnen het praatprogramma voor rekening zijn van de mensen aan tafel. De brandweer heeft in Wageningen tien mensen van hun balkon gered tijdens een flatbrand. Vanwege de brand ging er op meerdere verdiepingen rook in de gang... waardoor mensen niet via de vluchtweg naar buiten konden en naar hun balkon moesten vluchten. De brandweer heeft ook enkele huisdieren gered. Het weer. Lokaal kan het mistig zijn.